Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag hebben zo'n 2000 mensen meegedaan aan het Prinsjesdagprotest van de SP. Met het protest voerde de partij actie voor een noodplan vanwege de snel stijgende kosten. SP-leider Lilian Marijnissen vindt de uitgedekte Prinsjesdagplannen om de koopkracht te verbeteren niet ver genoeg gaan. Ook de PVV gaf vandaag een reactie op die plannen. Partijleider Wilders zegt dat er te weinig aan koopkrachtondersteuning wordt gedaan... en dat de maatregelen die wel worden genomen te laat komen. Voedselbanken verlagen hun drempel voor een voedselpakket... en dus komen er meer mensen voor in aanmerking. Dat heeft de koepelorganisatie Voedselbank Nederland besloten. Voedselbanken kijken naar de inkomsten van huishoudens en de vaste lasten. Het bedrag dat overblijft voor onder meer eten en kleding... bepaalt of iemand een voedselpakket kan krijgen... Dat bedrag wordt nu verhoogd vanwege de snel stijgende kosten van levensonderhoud... door de hoge inflatie en de hoge energietarieven. De politie onderzoekt of er een verband is tussen een steekpartij en een auto-ongeluk gisteravond in Nunspeet. Bij de steekpartij vielen drie gewonden. Twee verdachten van 17 die niet gewond raakten zijn opgepakt. Zij meldden zichzelf bij de politie en kenden de slachtoffers. Rond het moment van de steekpartij was er ook een auto-ongeluk. De auto botste tegen een boom. Drie van de vier inzittenden raakten gewond. De politie wil weten of er een verband is tussen de twee incidenten. In Nepal zijn zeker 17 doden gevallen door een aardverschuiving... die ontstond na zware regenval. Ook zijn zeven mensen gewond geraakt. De slachtoffers vielen in drie plaatsen in het westen van Nepal. Zeker zes mensen worden nog vermist. Ook op andere plekken in het westen van Nepal zijn overstromingen. Het Rode Kruis deelt daar voedselpakketten uit. Het weer vanavond en vannacht trekken er verspreid over het land buien... en daarbij kan het soms stevig waaien. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw regenachtig en fris met maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vlak voorbij de Leidse Rijntunnel staat een auto in brand op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht... Daardoor is de hoofdrijbaan helemaal dicht. Gelukkig kun je er wel langs verder parallelrijbaan.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 troppo perse troppo lì posso farcela te raggiungerti in ogni senso fino che amarti è l'immenso even understand this. So I'ma try and paint the picture on the canvas. Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my G's, time is up. Out in public, you walk past them, they might look. keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name to you, even though they call you by another, you, were always my G. And you light up the room. Ever since the first day you were here, you were always my G. And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect you. Don't go up took yeah. forever, you were always, always mine Heart broke when I found out there's a hole in yours Had me stressed out for weeks, but I cope of course No way you would've left us, you was three months old You got a long life ahead of you, I know there's more to make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah, you got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is.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 Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap, hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen als dat betekent Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar babe.